Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij Philips gaan de komende jaren heel veel banen verdwijnen. Het was al bekend dat er personeel zou worden ontslagen, maar er komt nu nog meer bij. In totaal gaat het in Nederland om bijna 2000 banen, wereldwijd om zo'n 10.000 zijn vooral managers en onderzoekers, vertelt economiecollega Lisa Schallenberg. Het idee is dat Philips simpeler moet, dat het anders georganiseerd moet worden, minder verschillende projecten. Nou, dan hou je dus ook minder managementfuncties over die je dan nodig hebt. En ze willen ook andere keuzes maken voor innovaties, dus dat betekent ook in de onderzoeksteams eh, wordt gesneden. Philips heeft een slecht jaar achter de rug. Het komt vooral doordat een hoop dure apparaten zijn teruggehaald voor mensen die ademhalingsproblemen hebben. In de Oekraïnse stad Kharkov is een raket ingeslagen in een appartementencomplex. Het lijkt erop dat één iemand het niet heeft overleefd. Drie anderen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken in het complex naar mogelijke andere slachtoffers. Een opvallende aanhouding in Den Haag afgelopen weekend. Er werd een avondwinkel overvallen. Daarbij raakte zowel de dader als de winkelmedewerker gewond. Toen de overvaller er vandoor ging, liet ze op straat een heel bloedspoor achter. De politie hoefde dat dus alleen maar te volgen. Het spoor stopte bij een huis, daar werd de overvaller opgepakt. En een schilderij dat jarenlang stof en vogelpoep lag te vangen in een schuur in Amerika... is verkocht voor een leuk bedrag. Een kunstverzamelaar ontdekte het werk in een boerenschuur kocht het voor 600 dollar. Dat was een goede zet. Het bleek een doek van Antoon van Dijk, een bekende Vlaamse schilder uit de 17e eeuw. Je hoort hier een veilingmeester. One of the exciting actually fun things about old masters is they pop up in the most unusual places. And in fact, this picture was found by its previous owner in a bar. Ja, en nog leuker, het werd dus gekocht voor 600 dollar en is nu geveild voor dik 3 miljoen. Het weer nog, veel grijs en op sommige plekken wat regen. Daarna af en toe opklaringen, maar vooral in het noordoosten ook kans op een bui. Daar staat ook flink wat wind bij 8 of 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB staat eh, een file op de A2 Amsterdam richting Den Bosch. Tussen Breukelen en Knoop het Oude Rijn. 8 kilometer. De vertraging is een uur. Dat komt door ongelukken op de A12 bij Utrecht in beide richtingen. Op de A10 Knoop het Watergraafsmeer richting Knoop het Amstel. Bij Watergraafsmeer 5 kilometer file door een kapotte auto.